omdat ook steeds meer medewerkers ziek zijn of in quarantaine zitten. In dit ziekenhuis in Zuid-Limburg redden ze het nog net. Dat betekent dat we nu echt 1 millimeter verwijderd zijn van besluiten als eh, jonge vrouwen met borstkanker de operatie gaan uitstellen. We hebben het dan nog niet besloten, maar we zitten daar heel dicht tegenaan. In tientallen andere ziekenhuizen worden voorlopig wel operaties, chemokuren en stamceltransplantaties uitgesteld. Het ziekenhuis in Harderwijk zat zo vol dat ze vannacht geen patiënten meer opnamen. De boel is daar net weer geopend, maar voor hoe lang is de vraag. Nou, we gaan het proberen te voorkomen. En als we hulp blijven krijgen van andere ziekenhuizen, dan zal het niet nodig zijn. Maar ik sluit het ook niet uit. Ook in andere zorginstellingen is het flink aanpoten. In een zorghotel in Apeldoorn gaan vandaag tien militairen aan de slag. Zodat verplegers meer tijd overhouden voor andere dingen. Het gemeentehuis van Etteleur is afgezet omdat er een verdacht voorwerp voor de deur ligt. Volgens Omroep Brabant gaat het om een zelfgemaakte vuurwerkbom. Een voorbijganger zou hem verderop hebben gevonden en af willen geven bij de handhavers van de gemeente. De opruimingsdienst is erbij gehaald. Twee Amerikaanse agenten die betrokken waren bij de dood van Brianna Taylor zijn ontslagen. De zwarte vrouw van 26 werd in maart van dit jaar door de politie doodgeschoten in haar eigen huis. Tijdens de Black Lives Matter protesten was ook veel aandacht voor haar dood. En even snel een tikkie sturen omdat je van iemand nog geld te goed hebt. Buitenlanders snappen er niks van. Tikkie is the most revolting, repulsive app. What the hell is Tikkie all about? Maar toch hebben we met z'n allen een record aantal tikkies verstuurd dit jaar. In totaal voor 3,4 miljard euro. En dat is veel meer dan vorig jaar. En dat is wel opvallend, want door corona gingen we bijvoorbeeld niet met z'n allen naar de kroeg om daarna de rekening te splitten, vertelt mijn collega Charlotte Waaiers. Door corona zag het hele jaar er heel anders uit en eh, werd het voor heel andere dingen gebruikt. En volgens Sticky werd het bijvoorbeeld gebruikt om puzzels te betalen, planten en mondkapjes ook krijg je het weer nog. Op veel plekken is het grijs en het regent. Het is vanmiddag een graad of 6. Oudjaarsdag, meer van hetzelfde. Bewolkt, regen en ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen knopend Almere en Almere Hout ligt daar op de weg. Dat gaat een tijdje duren, denkt Rijkswaterstaat.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 They gave a party for, for Papa Santa Claus. I feel it in my head, my shoulders, knees, and toes, my bones. Your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees, and toes, my bones. You're keeping me from feeling.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 worden vandaag of morgen getest op corona. Omdat er daardoor misschien agenten uitvallen... zijn er dit jaar extra agenten ingepland voor de jaarwisseling. Het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca, dat vandaag is goedgekeurd door Groot-Brittannië... wordt pas eind volgende maand beoordeeld door het Europees Medicijnagentschap. In het Verenigd Koninkrijk is het vanaf maandag beschikbaar. Het weer, meest bewolkt en van tijd tot tijd regen. In het westen breekt ook de zon af en toe door. tot ongeveer 6 graden. feel me lover, me want to feel me friend Come on, come on.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids broke up What you gonna do when you can't say no I stop the show, boy, I really need to know And how you gonna act, how you gonna handle that What you gonna do when she wants you back What you gonna do when you can't say no I stop the show, boy, I really need to know And how you gonna act, how you gonna handle that What you gonna do when she wants you back There's no need to reminisce about the past Obviously did not last. I know how. Met ZFM. Hele fijne dagen. Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met peuken en er staat een lege fles. had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn.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 Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt, hier ben ik Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van strijd. Met kerst ben ik alleen.